opstand is directeur. In de toekomst is er maar plaats voor zeven gesubsidieerde orkesten in plaats van tien. En van zeven dansgezelschappen blijven er vier over. Verder krijgt een aantal theatergezelschappen geen subsidie meer, net als een aantal filmfestivals en een operagezelschap. Welke instellingen verdwijnen is nog niet duidelijk. In de Tweede Kamer tekent zich dus een meerderheid af voor het pensioenakkoord dat werkgevers, werknemers en kabinet vanochtend onderpikken. In het akkoord staat onder andere dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 gaat en in 2020 2025 en naar 67. Mensen kunnen ook willen stoppen, maar dan krijgen ze een korting van 6,5%. Als ze langer doorgaan, krijgen ze juist 6,5% meer. De hoogte van pensioenuitkeringen is niet langer gegarandeerd. Staatssecretaris Zelstra gaat de 9 ton terughalen die Hogeschool in Holland onterecht heeft uitgegeven. Vandaag verscheen het inspectierapport over de misstanden bij de Hogeschool. Van de 900.000 euro is 360.000 uitgegeven aan extra salarissen, vergoedingen en leaseauto's. Daarvan hebben vooral oud-voorzitter Elbers en oud-vicevoorzitter Labrière geprofiteerd, zegt inspectie. Ook de Raad van Toezicht krijgt verwijten, die heeft alle regelingen voor bestuurders goedgekeurd. De politie heeft een luchtbende opgerold in het Groningse dorpje Foxhol. De elf kinderen van tafel 17 worden verdacht van inbreken, brandstichting, de aanrichten van vernieuwingen en het stelen van koper en lood. De politie zei de tieners dat ze een extra zakcentje wilden verdienen en dat verveling een belangrijk motief was. Het weer, buien, het kans is op onweer morgen eerst. Daarna van het westen uit opnieuw buien en een graad of 17. Eerste dag meer zon en 20 graden. Tweede dag regenachtig en met 18 graden opnieuw vrij fris. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nog een dikke 200 kilometer finish in het hele land. Dit zijn ze van 4 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten 8. En naar Amsterdam voor mij de slot 4. En voor het knooppunt Watergraafmeer ook 4 kilometer. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Zalbommel en knooppunt Empel 4 kilometer. En de A4 naar Den Haag. Daar staat ze knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer. Trekt nu een flinke bij over. A10 West naar Zaanstad 4 kilometer voor de Koentunnel. En aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 richting de A10 Noord tussen knooppunt Amstel en de Zeeburgertunnel 6 kilometer. A12 Den Haag-Arnhem bij Utrecht tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik 9 en de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht West 5. Ook 5 kilometer op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum en richting Hoek van Holland staat er tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Een verderop tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum 6 kilometer op de A20 naar Hoek van Holland.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 Ja. Ik ben los. En wat zei je, weet je veel over Pinkpop? Wat, weet ik iets over Pinkpop? Ja. Hoezo? Gewoon, er staat wel tussen 60.000 mensen per dag. 60.000? Er komen 60.000 mensen in Frankfurt toe. in alle edities, eh, of de, eh, ehm, sinds de eerste editie van het festival zijn er anderhalf miljoen mensen geweest. Oh. En er meer dan 500 verschillende artiesten geweest. Dat is wel veel, hè? Oh. Dat is wel veel. Zoveel artiesten. 500 en anderhalf miljoen mensen. Ja, dat is veel. Maar ehm, ja, jij gaat er dus naartoe. Ehm, wat verwacht je eigenlijk? Nou, een wereldrecord. Maar jou, jij, jij valt niet de winningstreep af? Ja, ik En uh, de script inderdaad. De script, oh. Nou, was ook een heel leuk vraagje. Um, ga, ja, je gaat voor de, voor de script. Maar wat vind je nou zo leuk aan? Ik weet niet, de liedjes vind ik gewoon leuk, de tekst ook. Oké. Oh, okay. Wat vind je nu nou van roleplay? Leuk ook. Heel ik heb geluisterd voor de... Ja, nou. Ja, en wie voor de duidelijkheid, Lisa is ook een klasgenootje van ons. Ja. En al die klasgenoten gaan ik dingen doen, maar wij niet. Oh. Ja. Zie je man. um, <laughs> wat is jouw doel op Pinkpop eigenlijk? Mijn doel op jouw eh, Ik wil van jouw doel op Wat wil je daar bereiken? Wat ik wil, ik wil gewoon feesten. Gewoon feesten, drie dagen gaan. jij gaat ook in een tentje liggen. Natuurlijk. oh, ik zou echt niet kennen. Maar, maar, hoe doe je dat dan? Eten, drinken? dat hebben we allemaal al meegenomen. Dat is nu de trein. Ah? Dat is nu de trein. Ja. Oh, oh. Eindhoven. Eindhoven de gekste. weet dat dus? Ja, ik weet zelf. um, <laughs> heb je nog eigenlijk een verzoeknummer? Heb ik nog een verzoeknummer? Ja, ik heb het je gevraagd, een verzoeknummer. Ja, hier <laughs> komt even Tim. Pim. is een verzoeknummertje. Tim Knol? Tim Knol! Hier komt Tim en die heeft een verzoeknummertje. Dat is goed, geef me maar. Hallo? Hallo Tim. uh, eh, wij zijn uh, twee radio DJ's. Ja. En jij zijn de verzoeknummertje Ja, ehm, hij komt alleen niet op Pinkpop. Is dus, eh, Vertel, Hoe lang niet uit. Oké, nieuws. Ja met Michael Sidonia. Nieuws met Michael Sidonia. Dus nieuws. Gewoon het geweldigste nummer ooit. Oh, dan gaan we die gewoon nog draaien zijn. Oké. Okay. Dank je wat ga jij nog een punt doen? Dat wil je nou een lijn. Ehm, beetje muziek luisteren. Maar jij wil ook veel van roleplay en... Uh... Eh, ja, ah, ik vind het ook een beetje, eh, een beetje soft. Waar ga jij voor? Foo Fighters. Foo, ja, Foo Fighters zijn ook goed doen. En uh, ja, uh, Go Back to the Zoo misschien? Ja, dat is ook wel leuk. Oké, oh okay, nou, uh, ik wens jullie heel veel plezier daar. Dankjewel. En uh, veel succes. Dankjewel. Hou je een beetje in. En uh, hoe zegt dat dit op school? Heel veel plezier, hè? Dankjewel. Doei doei. Doei. doei. Dat waren dus uh, Lisa en uh, aan het eind Tim. Tim die wij niet kennen, maar dat was wel. Um, Zandvoort zijn luisteraar al speciaal voor je op, want ik weet dat Job echt zo'n grote fan van Nederlandstalige muziek is. Gaan luisteren luisteraar Nick en Simon met Vlinders, afschuwelijk. Afschuwelijk mooi inderdaad. thema en dus gaan we meteen door met het weekend, met de weekendhit. Want die is namelijk van een man die op het Christelijk Museum in Delft, al eh, in diverse volksverschoolding zat, op 20 eh, maart 1978 is geboren in Delft, Nederlandse zanger, pianist en, en gitarist is. En officieel dwerg? En officieel werk. nou officieel dwerg want ik wil geen, eigenlijk niet zeggen dat hij klein is. Nou, nou, hij is gewoon anderhalf meter. Ja, ongeveer net zo groot als Boudewijn. <laughs> Ik vraag me af hoeveel hoe zo iemand het boven in de schappen bij de supermarkt komen? Dat, dat, ik denk dat hoe, waar het ook normaal, meneer Van Velsen, wel een hulp daarvoor heeft. Maar ja. er wel iemand die daar noodzaam voor doet. Mm -hmm. En Meneer Van Velsen blijft natuurlijk echt een geweldig artiest. En daarom is het Weekend, ja, Weekend dit hier, met zijn nieuwe nummer Too Good To Lose, hier is Roel van Velsen. Daniel Willem van Roel van Velsen. Erg leuk als je hem aan mij vraagt. Echt zo'n lentehit. Binnenkort weer de een Voice of Holland natuurlijk, Roel van Velsen. En daar zal heel waarschijnlijk dit nummer ook wel een keer langskomen in live shows. Namelijk Too Good To Us. en nog bij uh, solidariteit. Je zit natuurlijk naar Jullie Weekend in. En vandaag Frank Jessen, eh, nou Frank Jessen, eh, voor de tweede keer met Job en Karim. En als het goed is, hebben we aan het de Weer wederom een klasgenootje. Het is echt dag vandaag, Want we hebben allemaal een leuk verhaal. En dat is, uh, in dit geval is dat uh, eh, juli vercijferd. Coureur op het raceclub in Zandvoort. Jullie, ben je daar? Ja, daar ben ik. Goedemiddag, ben je ook op het ja Goedenavond, denk ik zelf. Denk ik het wel tuurlijk, tuurlijk. En dat ik zo, sowieso gewoon zo, succes met de regen. Want uh, ja, ja? De, succes staat ook met de regen, er komt een buikje aan. Is te zien. ik moet nog uit toe dus. Oh, kijk, kijk, kijk. kijk. Um, ja, jij hebt meegedaan aan de, aan, uh, van, uit de Verenigd een van de Jong Weestalent zoektocht iets. Ja, klopt. Dat was gisteren. Mm -hmm. En uh, eh, vooral? Nou, het was een... Uh, eh, Waarvoor is het gebeurd? Ja, het is een zoektocht naar jong racetalent. Dus -hmm. tussen 15 en 20 jaar. Ja. ja uit provincie Noord-Holland. Ja. En dan eh, moesten we gisteren met eh, tien 10 man karten, mhm. de hele dag in Amsterdam. En de vijf beste daarvan gingen door naar de finale ronde. ja. En dat is op Zandvoort. En het is, en het is voor mij ehm, door de vader van uh, Bleekman, toch? Ja, door nou, Michel Blekeman wordt gepresenteerd. Eh, gepresenteerd. En jij bent daar doorverdoemd tot de finale worden? Ja, klopt. Ik zit in de finale. En, ja, wat, wat kan je maar winnen? Uh, ja, gratis racen. Gratis racen? Zo. Ja. Dus, eh. ja, dus, uh, lekker als je het wint en mhm. je mm lekker veel geld uit. Oké, hoe gaat het met je racecarrière? Ja, nou, het gaat op zich wel goed. Ik heb nu al twee wedstrijden gehad en eh, ja, het gaat eh, beter dan ik had verwacht. Want je, je, je race in de middenmoot geloof ik toch? Ehm, eh, het begon in de middenmoot en ik zit nu rust in de top 5. Kijk, dat, dat gaat er mooi aan op. Um, ja, toch? Zijn natuurlijk ook Pinksterrace dit weekend? Ja, klopt. Kun je daar ons, ons iets over vertellen? bij je race? het gaat niet goed samen. Maar we zijn wel benieuwd. Nou, dat is dit weekend dus de Pinkster Races mhm. En uh, eh, goed gevuld programma. Ja. Met uh, ja, formule klasses, uh, toerwagenklasses, dikke GT's. GT4 hè? Ja, gt 4 en ook eh, Franse NASCAR klassen. Dus het zijn hele grote, grote velden. En jij? Ben jij nog iets van dit moment? Nee, nee, nee, dit weekend niet. Wist je dat je het live bij ons kan zien met op Telegram? Ja, we zijn dus uit alles. Oké, okay, dat is mooi. Met commentaar en met alles. En als het goed is wordt ons signaal erbij doorgebracht naar RTL en gaan zo maar Maar dat is uh, het hele weekend nu te zien op, uh, op tv, live. Heel leuk. Um, ik wil nog een vraag, hè. Um, nou. Ben je, wel tevreden met jouw kan tot nu toe? Ja, tot nu toe wel, ja. En over die... ik kan het eh, eigenlijk niet weten. Eh, en over die uh, RTV Nederland uh, Songfestival... Uh, uitgezonden. wordt het eigenlijk uitgezonden. Ja. En eh, het wordt uitgezonden. Ja. Ehm, ik dacht vanaf 2 juli. En daar zit jij ook meteen in? Ja, ja, als het goed is wel. Kijk, ehm, en je ook, ja, maar wat is de concurrentie van weet je dat ook? Um, ehm, ja, van eh, nog een mede te. Eh, Steve en eh, Melanie Lancaster. Melanie. Dat is leuk, ik heb met Melanie op school gezeten. Nou kijk. De Haamsterdagger. ze niet halen. Oeh, daar heb je ook concurrentie hoor. Ja, nou, we zullen zien. Ik ken Melanie een beetje. Ja, ik, uh, nou dat kan ook. Maar het is geen, het is wel een beetje de concurrentie natuurlijk. Wat zei je? Het is wel een beetje de concurrentie, maar heb je denk je ik grote kans Nou, ik heb natuurlijk de circuitervaring, ervaring dus is een voordeel. Nou, dat is waar. Want jij, jij reed ze echt best veel de laatste tijd, toch? Ja, de laatste tijd wel redelijk wat, ja. Maar dat is gewoon een voordeel. Want eh, ja, Melanie, zeg maar, die hebben ook reuze ervaring. En uh, er rijdt nog een jongen mee, die heeft, zeg maar, rijervaring eh, met op de weg. Mhm ja, twee jongens zijn gaan helemaal nieuw met auto rijden. Dus ik denk dat ik wel een voordeel heb. En de finale is? Ja, dat is zijn eh, volgens mij verschillende datums. Mhm. Eh, het is uh, 21 juni is sowieso de eerste keer. Ja. Daarna kan er volgens mij nog één of twee dagen. Oh Maar daar eh, is dan niks over bekend. En jouw eerste volgende race is? 19 juli. 19 België. Volgende week. Juli. Juli, oh dat is over, over eh, volgende week over een maand. Ja. Veel succes en eh, ja, wij spreken jullie kort weer. Veel natuurlijk. Wat denk je Heb je er ook nog een verzoeknummer? Verzoeknummer? Verzoeknummer. Uh, Eén ding mag geen Nederlandstalige hit zijn. Geen Marloes of zo? Doe niet. Ah, jammer. Um, Daar zit het tegenaan, Boris. Ja, doe maar helemaal. Doe het gewoon anders hoor. Nee, geen bloedje. Dit mag niet. Gewoon een heel leuk bloedje. Gewoon... Uh, Rio en van Jack. Oh, dit wel graag. Ja. Nee, dit was Buitenland staan. Buitenland Maar de, eh, de nieuwe van David Guetta. Nee, zeg maar Last Friday Night. Wat zei je? Last, last Friday Night. Ja, wat kan je hem zeggen? Die doen we straks. Straks uh, laat ik iets daarna wat overzien, maar zo straks wel. Doe je nog wel wat met dank voor attentie. Ja, alsjeblieft. En uh, eh, het weer buiten zien. Het wordt misschien hopelijk alleen maar beter. En nou gaan we live luisteren, beter. Ik hoop dat je thuis bent. There you go. I'll forgive the things that my better than goes cold But I can't your how and your never Give me a fight that you left me with your soul Because I know we got it good, but we got it bad And the past is getting better each day don't think i are looking at is to look back around Before everything's going on almost 42 you hear And the sun's alive Have you just sinking in the ocean of faces It can't be possible Link is foul Only when it's over I The sun will never change But it's following Over the world what you say I know I could never face Only I can see met Het is namelijk nu al weekend, en het is 6 uur geweest. Dus welkom allemaal in dit weekend. Uit mijn hoofd al weekend 25 eigenlijk. Van dit jaar. Dus oftewel ook al de 25e show van dit jaar. Ik heb nog 25 man dat is niet zoveel. Nee, nee. Toevallig. Um, ehm, ja, en bij eh, het weekend wordt ook de weekend dansplaat. En dat is deze week Hardwell met Encoded. Ik weet niet of je Hardwell kent, denk ik niet. Nee. Hardwell is een, uh, ja, best wel bekende DJ niet zo'n DJ als uh, eh, iedereen, want ik heb Chester waarschijnlijk wel een arme Die mixen meestal allemaal andere nummers, die niet van mensen voor elkaar. Maar hardware maakt juist andere nummers die ik zelf maak, achter zijn computertje. En DJ of deze keer het encoded. Ik vind het persoonlijk een heerlijk, ja, een beetje film achtergrond, een beetje zo'n nummer. Laten we maar gaan luisteren. Is het goed? Hij doet het, hij doet het. Hardware met encoded. Thank you. I am gonna go my Yo, I'm gonna go my Keep time I Keep time I got Keep time What's my time I got Yo, I'm gonna go my Yo, I'm gonna go my Yeah, I'm so fed up with some other mistakes Being in niggas, feeling niggas, man I don't do that to you No more nigga, I do it You gotta be happy But fuck me, Yeah, you know we going the motor, nigga, on fat. Gonna move it up for Jody and Pep on Yeah, look at people the voor de ik Do it fast doors, you put some lanes. Do it fast doors, some Vandaag is uh, buiten is het ook heel hard, maar wel heel hard aan het regenen. Dus uh, het ideale weer om ook van aan de radio te luisteren, toch? Ja. voor de tv gaan zitten. En ook luisteren. En luisteren. Heerlijk lijkt me dat, om naar mijn eigen show te luisteren. <laughs> Beetje egoïstisch, maar ja. Vanavond, over tv gesproken, hebben we de X-Factor verhalen. En uh, zijn Michelle en Edition is dus echt goed. Ik heb ze één keer gezien. Ik ben uh, eh, normaal op thuis, maar deze keer wel op thuis. Heerlijk. Terwijl het echt heel hard redenen buiten, maar goed. Um, ehm, ja, uh, ik ben best wel bekend, want het wordt echt een topfinale, denk ik. Want ja, het zijn echt twee eh, hele goede ex. Ex. ex. Hoe noem je dat? Nou? Ex. Ex. Ex. Het, het, het, klinkt net als een ex. Maar goed. Ja. Ehm, je kijken? Ik ga kijken, Nee, jij niet denk ik, hè? Nee, ik heb er zo'n hekel Ik niet, ik vind het echt gewoon gewoon. Rochelle die is 19 jaar was. Ja, is zo jong. En die, en wist je een keertje, laatst een keertje kunnen gedaan? Nou, dat is echt, ik echt niet normaal hoe goed dat is. Um, het is iets gemaakt van uh, Angela. Als het goed is, weet niet zeker. Nick Dora, voor gemaakt van Angela. En eh, hoe zelf een niet zeggen. Nou, normaal weet ik altijd. Maar goed, lang uit. Um, en dan zeggen, ja, ik ga zeggen wat ik zeggen. Uh, vorig jaar dan ja met uh, Don't Stop Believe Volgens Gordon echt een heel slecht Ken je nog? Nee. Maar daarvoor won eh, Lisa met... nog? Ik ga niet zeggen Maar ja. En, ik vind het wel, het zijn wel best wel gevestigd namen. ik vind ja hoor vind ik wel echt erg weinig. Van Ben Sanders nog gewoon heel veel. Zoveel dat ik hem zo weer hier word wat ik hier Broken had. Maar het straks was, want special voor Job, ik heb ook wel een beetje van de Rolling Stones had. Ja. Dus hebben we Paint in Black. Nou, met dit weer mag het... We zijn Rolling Stones Hè? Van de Rolling Stones, hou ik daarvan? Weet ik niet. Nee. ja, dat nummer kent iedereen. Ja, of, of we gaan even luisteren naar Marco Satan. En de... Eh, maar de Rolling Stones. Rolling Stones, hè. Komt ie, Paint in Black. I could not foresee this thing happening to me. It's not physical Hanging over the town, town But I need to fall, I need to fall I've You're inside our places vacant But I keep waiting for the space it's taken Trapped inside of me, need another place Brian Sanders. Met... het zelf zegt hè? Ik heb ze niet. Ben Sanders met Killfoot Rock Daarvoor hoorde Rolling Stone met Painted Black, Black and White. Alright, dat is nou geen plek. Terwijl hier echt weekstuderen is. En we hebben zullen ook over een kwartiertje, een kwartiertje na onze uitzending is eh, Zandvoort zingt, geloof ik. En dat is eh, hier op het Gasthuisplein. Met Cora en gewoon gaan eh, een uh, wereldrecord poging zingen. En dan hoop dat ik kennis boeken kan te komen. Job, hoe wil de uitzending gaan? Nou, lekker eigenlijk. Wel lekker, hè? Vlieg voorbij. Ja, het vliegt even voorbij Maar het is ook wel leuk. Volgende week, als het alles goed is, hebben we een voetbaluitzending. Hoop ik dat is begrijp? Dat weet ik niet, maar misschien kunnen we nog een beetje zonder van zelfs. Denk ik. Als het aan mij ligt. En we zijn er dus ook mee bezig, dat ze zou zomaar kunnen dat zij binnenkort René van Begrijp. René van Begrijp? Ja. Ik En dat hij dat, ja, dat is toch lekker. Dat is hilarisch. Ja, dat is hilarisch, ja. Nee. Mm. Dat is niet leuk, hoor. Ik kan ook van de Boer laten zijn, hoor. Wat zei Ik zou ook van de Boer kunnen doen. Ik kan van ja, de Boer. Ja, eh... Uh... Nee. Wil je van de Boer interviewen? Ja, is goed. Nou, stel maar een vraag. Hoeveel wordt Ajax dit jaar? Eh, nou, hoe nou, lukt het niet. Jan Hij is ook eh, goed. Ja, dit is het overal antwoord. Heb je dat? Ja. dat weet ik niet. Dat is echt uh, eh, onmogelijk om te zeggen. Ik weet misschien met hij 24 e wordt of 25 e Maar doe maar 18 mee. Jullie hebben 18 mee? Ja. daar hebben we 18? 18? Dat is in Spanje toch? je in Spanje. Nee, Eindhoven in Spanje. En dan? In Amsterdam. Ja, ik, ik heb daar bij Ja, ja, dat weet ik. Samen met Edgar David. Met zijn grote bril, weet je wel. hoe? Ja, ik weet het niet. Nee, jongens, hoor. Nou. Nah. Is er met René van? Van het René? Aanbranderij Ja, dat is de vraag ook meer? Hoeveel de Ajax wordt? Oh ja, hoeveel is wordt Ajax? Ja, dat weet ik niet. Ik ben Weymouth natuurlijk, hè. Weymouth. Ja, dat is echt wel slecht gewoon dit. Ja. Ja, nee, nee, nee, Dat gaan met Chris en Vet meedoen. Ja, dat, dat hebben ze maar voor... Oh nee, dat bestaat niet. Nou, ik ben makkelijk gaan doen. Of de tv-kantine. Ja, nee, daar hebben ze wel van geacht. Dat, eh, dat heeft een... Ook al? Ja, gewoon, ja. Ik heb heel slecht aan stemmetje, maar dus ik vind het wel kan te doen. En dan zeg ik, ik ben zo in Ik Ik Maar normaal kan ik, kan, kan ik van de boer ook maken, maar dat lukt niet. Nou, we gaan naar de verzoeknummertjes. Ja, een verzoeknummertjes van mij keer twee, eigenlijk. Want we hebben eigenlijk alle verzoeknummers helemaal door de uitzending gedaan. Dus op een kom van uh, Marco, vrouw, Rosato en Lennon. Kom op, kom op, kom op, kom op etcétera, de pan, En de van Bruno Mars. Dus uh, bij deze. Je ziet de medium zo op ook met en een vans. Ehm, en uh, nou, we zijn dus ook over 5 minuten zijn we door, dus ik in. Na de lunch zo, misschien wel tijdens de lunch. Ehm, fijn weekend niet in En we zijn dan gaan doen en zijn aan de lijn, niet aan de uitzending. Komt die meedoen zaap met Ronald met co to my whole so let me deep and gotta tell you It's in my castle. I'm not faking it. Oh yes I said it, I said it, said it cause I can Yeah, I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone To read the message Ja, het perfecte weekend weekendnummer. En het zijn this weekend I don't do anything. Ik ga er echt mooi lekker thuis zitten, af en toe werken en dan ben lekker uit en zo. Dat She's gonna scream this is great. great. Eh, ja, we willen jullie hartstikke, hartelijk voor het luisteren. Prettig weekend. Inderdaad, prettig weekend. En volgende week is Niels weer bij ik is niet alleen eh, mijn gevoel. Nee. Oh. mag wel weer hartelijk bedanken voor deze infobus. Ja. Ik geloof dat het nu niet over twee weken weer zo voor is, maar waarschijnlijk wel. het leuk dus. Waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel over drie weken. Oké. Okay. Nou, dat schoon aan het weer meteen van. Maar ik vind het echt leuk weer. En eh, we worden eigenlijk om deze uitzending hoorden Lisa Klaassen over de Pinkpop. Jonathan Kleuven. Over, eh, over Kleuven. Uh, over, uh, over Schaak en Maastricht. Hij doet daarmee aan ik ben naar Van Hoof. Daarvoor dankjewel. Um, ehm, en we hoorden eh, jullie bescheid over de Pinkstages en over het Zandvoortjournaal waar aan meedoet. Gene, het leuke genie dat het al deze drie mensen iets met het nieuws te maken hadden. Alle drie niet bekend waren. Maar alle drie bij mij in de kast hadden. En ja. Dat is echt leuk om te doen gewoon. Ja. En uh, ja, dit nummer bijna afgelopen. Hiervoor hoorde je, voor de leedjes van Boeneman maar door. Marco bestaat er nog eens van Kom maar op. En zo gaan we even luisteren naar Felix movement met Like G6. Ook een heerlijk nummers om uit te gaan natuurlijk. Leave a message at the I'm not doing anything, nothing at all. I'm Ja, dat is dus de week zo. Um, sorry, gaan we dus luisteren naar Live Music. En eh, we gaan proberen eh, Frank de Boer naar te doen. Dat ga ik nog heel snel proberen te doen. Stel een vraag weer. Um, nee, niet jij. Jij gaat gewoon doen. zijn <laughs> even over de vraag aan nadenken. Nee, ik eh, weet meer. Ja, wie wordt de algemeen directeur van Ajax? nee, nee, nee, nee, Nee, joh, Carlos eh, Goudert, eh, maar Kopermans, uh, eh, En nog één. die moet, die moet Ajax nog als versterking aan? Nou, ik denk je bent erin nog ruim. Topspits, Meer als keeper, denk ik.